Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar Taghi. Hij krijgt er niet één, maar drie voor terug. De advocaten zitten al lang in het vak en werkten eerder mee aan grote strafzaken. De Oekraïense president Zelensky denkt dat Rusland een aanslag gaat plegen op de kerncentrale in Zaporizhia. En zou daar info over hebben gekregen van zijn inlichtingendiensten. De kerncentrale is in handen van de Russen. Oekraïns personeel houdt de boel daar onder dwang draaiende. Zelensky heeft trouwens geen bewijs en de Russen zeggen dat hij liegt. Het Openbaar Ministerie wil dat een ex-agent die informatie over Lil Kleine deelde... twee maanden de gevangenis ingaat. Vorig jaar werd de rapper opgepakt vanwege het mishandelen van zijn ex Jamie Vaas. De politiemedewerker liet via Snapchat weten dat Lil Kleine niet wilde eten, moest huilen en zei dat hij spijt had. Bij een concert van voormalig One Direction lid Lewis in Amerika zijn tientallen fans gewond geraakt. Het optreden was in de buitenlucht bij een openluchttheater in Colorado. Tijdens het wachten op Lewis kregen bezoekers al te horen dat er een zware storm opkomst was. Check social media and the traffic control crew will let you know when we resume. Are you actually serious? I told you, I told you. It was gonna... Oh my god. Nou ja, boe. Maar op dat moment was weggaan slim geweest. Want even later trok er een zware hagelbui over met stenen zo groot als golfballen. Fans melden gebroken vingers, handen, wonden en blauwe plekken op hun hele lichaam. Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis. De organisatie krijgt kritiek. Zou dat eerder moeten afblazen, zeggen fans tegen Amerikaanse media. Het weer hier in Nederland op dit moment bewolkt en regenachtig.